12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Grondpersoneel van KLM op Schiphol gaat maandagochtend staken. Volgens vakbond FNV legt zeker 80% van het grondpersoneel het werk neer. De bond verwacht flinke vertragingen en annuleringen. De bond wil hogere lonen en minder flexibele roosters. Morgen voeren beveiligers op Schiphol actie tegen de nieuwe aanbesteding van hun werk. Een deel van de bagagescanners gaat dicht... waardoor de rijen bij de controles langer zullen worden. Op het circuit van Spa-Francorchamps is de Formule 2-race van morgen afgelast... na de dood van de Franse coureur Antoine Hubert in de eerste race. De bolide van Hubert raakte in de tweede ronde een muur en kwam in een slip... waarna hij op volle snelheid werd geraakt door de auto van de Amerikaan Correa. Die ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Antoine Hubert was 22 jaar. Bij een steekincident op een metrostation in een voorstad van Lyon... is zeker één dode gevallen... Negen mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De politie heeft een 33-jarige asielzoeker uit Afghanistan aangehouden... die een mes bij zich had. De autoriteiten gaan uit van moord... en zien geen aanwijzingen voor een terroristische aanslag. Bij een noodlanding van een luchtballon in Zwalmen in Limburg... zijn vanavond vier mensen licht gewond geraakt. Kort voor de crash was er een flinke regenbui... maar of de luchtballon daardoor naar beneden kwam, is onduidelijk. Ooggetuigen zagen de ballon laag overvliegen... waarbij de mand schuin zou hebben gehangen. De ballon maakte een harde landing in een open veld bij Zwalmen. In de Eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld. De uitslagen Heerenveen Fortuna Sittard 1-1... Groningen Heracles 1-2... en ADO Den Haag VVV Venlo 1-0. Het weer, toenemende bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer koelt vannacht af tot zo'n 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal opnieuw kans op een bui, hooguit 20 graden en maandag nog iets koeler.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 You, you leave me when I'm at my worst. Feeling as if I've been cursed, bitter cold within. Days go by and still I think of without you. Days when I couldn't live my life without you. journey into sound, into sound, sound. to you Charlie. sound off. Three, four, sound off. One, two, sound off. Three, four, sound off. One, two, sound off. Three, four, bring it on down. Bring it on viste here tonight. the sound of DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. This is nine nine nine. 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...